Brakel met het NOS-journaal. Op de VN-klimaattop in Zuid-Afrika is een mager akkoord bereikt. Alle deelnemers hebben afgesproken dat ze verder gaan praten over het terugdringen van broeikasgassen. Dat moet een klimaatverdrag opleveren dat uiterlijk in 2020 van kracht wordt. India en Europa lagen lang in de clinch over het verplicht stellen van CO2-reducties. Omdat de landen het niet eens konden worden, duurde de klimaattop een dag langer. Volgens waarnemers is er bij de verkiezingen in Congo op grote schaal gefraudeerd. Zittend president Kabila werd herkozen, maar volgens de waarnemers is de uitslag ongeloofwaardig. In gebieden die bekend staan als oppositiebolwerken zijn veel stemmen niet geteld... en in plaatsen waar Kabila populair is was de opkomst onwaarschijnlijk hoog. Na de uitslag braken in Congo rellen uit waarbij enkele doden zijn gevallen. Een groep internationale onderzoekers heeft een set belangrijke genen ontdekt die de bloeddruk regelen. De genen voorspellen de kans op hoge bloeddruk en het risico op hart- en vaatziekten en beroertes. De onderzoekers spreken van een grote ontdekking die belangrijk is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Aan het onderzoek deden ook Nederlandse wetenschappers mee. De NS rijdt vanaf vandaag met een nieuwe dienstregeling. Er gaan op termijn meer treinen rijden op de hoge snelheidslijn. Wat gevolgen heeft voor de dienstregeling op andere trajecten. Verder zijn er nieuwe intercityverbindingen bijgekomen tussen Den Haag en Lelystad en tussen Vlissingen en Amsterdam. De Nederlandse hockeymannen die hebben in Auckland de bronzen medaille gewonnen in de Champions Trophy. Oranje won de troostfinale van gastland Nieuw-Zeeland. Het werd 5-3. Tegen het eind van de wedstrijd stonden de twee ploegen nog gelijk. Maar in de laatste minuten maakte Nederland nog twee doelpunten. Het weer eerst droog, later steeds meer bewolking. Vanavond vanuit het westen regen. Het wordt vandaag tussen de 4 en 7 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 The problems come and problems go when I'm around here. Blessed in the morning, blessed in the tijd van het jaar met ZFM. ZFM. candy in that dress. It's just not like it used to be. Then she says, I may not be a but I'm woman.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 Ik ben nergens zonder jou. your fijne dagen en een voorspoedige